uit de kunsthal in Rotterdam. Kunstkenners twijfelden meteen aan de echtheid van het werk. De theatermakers zeggen nu dat het een publiciteitsstunt was... voor hun nieuwe voorstelling. Die gaat over een kunstvervalser. De vroegere president van Peru, Garcia, heeft politiek asiel aangevraagd in Uruguay. Dat zou hij hebben gedaan in de Uruguayaanse ambassade in Lima. Garcia wordt beschouwd als een van de meest corrupte politici van Peru. Hij wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen en van witwassen. Hij zat al eens jarenlang in Colombia, tot een aantal beschuldigingen tegen hem waren verjaard. Toen Garcia gisteren van de rechter een uitreisverbod kreeg vanwege justitieel onderzoek, meldde hij zich bij de Uruguayaanse ambassade. In een groot deel van het land was het de zonnigste herfst die ooit is gemeten. Weerplaza meldt dat het in eh, Zuid-Limburg het zonnigst was... met 465 zonuren. Alleen in het noorden werd het record vandaag niet verbroken. Verwacht wordt dat ook 2018 als geheel het jaar wordt met de meeste zonneschijn. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft de ATP-finals gewonnen. In de finale in Londen versloeg hij de nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic, met 6-4 en 6-3. Eerder in het toernooi had Djokovic nog simpel van Zverev gewonnen. Zverev wordt algemeen gezien als een serieuze concurrent van de grote vier in het tennis... Federer, Nadal, Djokovic en Murray. Dan het weer. Vannacht vanuit het noorden bewolkt. Minimumtemperatuur iets boven het vriespunt.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 terug bij het Radio Show 12 1307 hier op CFM Zandvoort. Kom ik daar nog bij 1200? Maar goed, maakt niet uit. 1307. You Are The One, dat is het nieuwe album van Brian Hagen. En daar beginnen we dan ook mee. Het is een eh, solo pianist. Dan gaan we naar Japan met de artiest... Uh, eh, Mart, Mart, ja, ik weet niet M-A-R-T-H, zo eh, schrijf je het. Met zijn eh, album Towani. Towani. meer informatie over deze healing music artiest op de website van Peaceful Radio. verder nog, nog een heleboel andere werkjes natuurlijk. Via peacefulradio.info kan je de playlist vinden. En daar, nou, dan kan je lekker mee lezen meer informatie ook over de artiesten. Ik wens je heel veel luisterplezier. I am Anaya, one of the artists of Peaceful Radio.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 Nee, i der Hans så hand i mig Eda sagmahir Hag me fancy gone out away. This is Byron Metcalf, and you're listening to Peaceful Radio. This is guitarist Carl Weingarten. Thank you for listening to Peaceful Radio. This is guitarist Carl Weingarten.